Femke Woldhuis met het NOS Journaal. VVD en CDA willen opheldering van het kabinet over de naheffing die Nederland aan de Europese Commissie moet betalen. Volgens de Financial Times moet Nederland 642 miljoen euro extra afdragen, omdat de Nederlandse economie door een nieuwe rekenmethode groter is. VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen twittert dat het lijkt op een straf voor goed presteren. Wegwerkzaamheden moeten zoveel mogelijk overdag worden gedaan en niet s'nachts. Dat zegt de vakvereniging voor wegwerkers na aanleiding van het ongeluk afgelopen nacht op de A12. Daarbij kwam een wegwerker om het leven en raakte een ander zwaar gewond. Volgens de vereniging is het s'nachts te gevaarlijk voor wegwerkers. Rijkswaterstaat is het niet eens met de kritiek. De autobranche is niet blij met de plannen van staatssecretaris Wiebes om over twee jaar de bijtelling van leaseauto's te verhogen. De BOVAG verwacht dat leaserijders straks massaal voor plug-in hybrids kiezen met een lage bijtelling. En dat dealers zulke auto's niet in het assortiment hebben en dat die dan fors minder omzet zullen maken. Staatssecretaris Dijksma heeft een claim van 320 q patiënten afgewezen. Ze vindt dat de overheid niet aansprakelijk is voor de schade van slachtoffers van de q epidemie De claim was ingediend door advocaten die vinden dat de overheid te laat heeft gereageerd toen de Q-koorts in 2007 uitbrak. De advocaten zeggen dat de staatssecretaris niet ingaat op hun argumenten. PSV heeft in de Europa League gelijk gespeeld tegen Panathinaikos. De wedstrijd in Eindhoven eindigde in 1-1. PSV staat nu tweede in groep E. En Feyenoord heeft zijn tweede nederlaag geleden in drie duels. De Rotterdammers verloren in Kroatië met 3-1 van Rijeka.